Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de inbraak vannacht in het Drents Museum in Assen. Hierop is te zien hoe zeker drie mannen de buitendeur openbreken en naar binnen gaan. Daarna is er een explosie. De mannen hebben capuchons op en zijn niet herkenbaar in beeld. Bij de inbraak zijn archeologische topstukken van een tentoonstelling met Roemeense goud- en zilverschatten gestolen. In Düsseldorf is bij een auto-ongeluk een Nederlandse man van 60 om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van een auto die vanochtend te hard een verkeersplein in de Duitse stad opreed. Hij verloor daardoor de macht over het stuur, sloeg meerdere keren over de kop en kwam tot stilstand bij een bushalte. Drie Nederlandse inzittenden van de auto raakten zwaar gewond. Twee van hen, een man en een vrouw van 53, zijn in levensgevaar. De andere gewonde is stabiel. Het verkeersplein is nog steeds dicht voor onderzoek. Bemiddelaars proberen oneenigheid tussen Hamas en Israël... over de uitvoering van de afspraken rond het staakt het vuren op te lossen. Hamas zegt dat Israël die afspraken vertraagt. Honderdduizenden Palestijnen zouden volgens het akkoord mogen terugkeren... naar het noorden van de Gazastrook... maar de honderden families die klaarstaan om terug te keren... krijgen geen toestemming... Volgens premier Netanyahu is de Israëlische terugtrekking uit het gebied uitgesteld... omdat een Israëlische gijzelaar niet is vrijgelaten vandaag. Zoals volgens hem was afgesproken. Vier andere Israëlische gijzelaars zijn wel volgens plan vrijgelaten... en alle 200 Palestijnse gevangenen die vandaag zouden vrijkomen... hebben de gevangenis verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het met uitzondering van het zuidoosten droog...